Een aantal Nederlandse mariniers raakten s'nachts slags met een groep jongeren voor een hotel in het dorp. Vier Zweedse jongeren deden later aangifte van mishandeling, maar ze konden geen duidelijk signalement geven van de Nederlanders. De Zweedse politie zegt dat er daarom officieel geen verdachten zijn. Het Belgische vorstenhuis is in opspraak gekomen door een boek over de bezittingen van de koninklijke familie. Daarin staat dat het familiefortuin 100 keer meer is dan de 12,4 miljoen die koning Albert al jarenlang opgeeft aan de Belgische Belastingdienst. Volgens de auteur is het aandelenpakket van koning Albert zeker een miljard euro waard. en zijn er ook nog erfenissen uit de voormalige Belgische kolonie Congo die nooit zijn geregistreerd. Op de Maasvlakte in Rotterdam is een hotel speciaal voor bouwvakkers geopend. Het hotel is in opdracht van de gemeente gebouwd om de files op de A15 tegen te gaan. Bouwvakkers die aan de eerste of tweede Maasvlakte werken... kunnen er vanaf 20 euro de nacht doorbrengen. Het hotel krijgt 1500 slaapplaatsen en blijft zeker vijf jaar in gebruik. Bij een internationale operatie tegen Georgische en Russische maffia zijn 69 mensen gearresteerd. De operatie werd gecoördineerd door de Spaanse justitie. Een derde van de verdachten werd in Spanje opgepakt, vooral rond Barcelona en Valencia. De andere arrestaties werden verricht in Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en Italië. De mafiosi worden verdacht van witwassen, drugshandel, wapenbezit en afpersingen. De Partij voor Naaste Liefde, Vrijheid en Diversiteit heeft zichzelf ontbonden. De partij die opkwam voor de rechten van pedofielen kreeg te weinig handtekeningen om mee te mogen doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Vier jaar geleden was dat ook al niet gelukt. Het bestuur van de PNVD zegt dat inhoudelijke debatten over pedoseksualiteit niet mogelijk zijn. De website van de partij blijft als archief online. Het weer bewolkt en vooral vanmiddag regen. Het wordt 6 graden in het noorden tot 9 in het zuiden.